Door albegens met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd bijna 230.000 bij. Het vorige record is van bijna een week geleden. Inmiddels zijn er wereldwijd volgens officiële cijfers meer dan 555.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De grootste brandhaarden zijn volgens de WHO nog altijd de Verenigde Staten, Brazilië en India. Ook in Zuid-Afrika verslechtert de situatie. Vlak voor het overleg tussen premier Rutte en zijn Italiaanse collega Conte... heeft PVV-leider Wilders gedemonstreerd op het Binnenhof. Hij hield een protestbord omhoog met de tekst Geen cent naar Italië. Rutte en Conte praten over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro... voor lidstaten die economisch zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Rutte vindt dat in ruil voor een lening de ontvangende landen economische hervormingen moeten doorvoeren. De Nertse fokkerijen in de regio Brabant-Zuidoost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw. De veiligheidsregio vroeg Schouten om alle bedrijven te laten ruimen. Maar volgens de minister wordt die maatregel alleen genomen... als er geen andere mogelijkheid meer is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De shorttrackster overleed afgelopen avond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven, voormalig ploeggenoten, sportkoepel NOC-NSF en de Internationale Schaatsunie laten weten dat het verdriet en de verslagenheid groot zijn. Van Ruiven won op EK's, WK's en de Spelen vele medailles. Met de aflossingsploeg en de laatste jaren boekte ze ook individueel successen. Op de 500 meter won ze brons en zilver bij de EK en goud bij de laatste WK. Lara van Ruiven was 27 jaar. Het weer opklaringen en daardoor koelt het flink af. In het binnenland tot 6 graden. Overdag zon en stapelwolken. In het binnenland is ook nog een bui mogelijk. Wordt het een graad of 19.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 August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you. many nights just feeling sorry of myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. Mm, I'm not a chained up little person still in love with you. So I feel like jumping in and just expecting to be free. No, better gain weight, bought it or lead it. You better gain weight, bought it or lead it. You better gain weight, bought it or lead it. You better gain weight, bought it or lead it.